10 uur. Door negens met het NOS-journaal. Het kabinet moet van de Tweede Kamer er alles aan doen om de Salvadoraanse kolonel... die in 1982 de moord beraamde op vier Nederlandse iconjournalisten... voor de rechter te krijgen. TV-programma Zembla spoorde de oud-kolonel op... die in de Verenigde Staten woont. Kamerleden willen dat minister Blok contact opneemt met de Amerikaanse autoriteiten... om te zien hoe de man zo snel mogelijk berecht kan worden... Ook willen ze van minister Grapperhaus weten of er sprake is van lopend onderzoek. Kandidaatrechter voor het Amerikaanse Hooggerechtshof Brett Kavanaugh is niet van plan zich terug te trekken voor de functie. Hij verdedigt zich in een brief aan een senaatscommissie fel tegen beschuldigingen over seksueel grensoverschrijdend gedrag. Gisteren kwam een tweede vrouw met zulke beschuldigingen. Kavanaugh zou haar in de jaren 80 zijn geslachtsdeel hebben voorgehouden... toen beide dronken op een studentenfeestje waren. De eerste vrouw die met zulke beschuldigingen kwam... getuigt donderdag voor de Senaat. Kavanaugh spreekt beide beschuldigingen tegen. In de brief noemt hij ze grotesk en overduidelijke karaktermoord. Hij zegt zich niet te laten wegjagen. Ben Knapen volgt Elko Brinkman op als leider van de CDA-fractie in de Senaat. Knapen wordt lijsttrekker bij de Eerste Kamerverkiezingen. Brinkman vertrekt na die verkiezingen uit de politiek naar eigen zeggen... om plaats te maken voor een nieuwe generatie politici. Ben Knapen zit sinds 2015 in de Senaat. Pieter van der Hogeband wordt mogelijk de chef de mission... voor de Olympische Spelen in Tokio in 2020. De oud-zwemmer is in gesprek met sportkoepel NOC-NSF... maar beide partijen hebben nog geen akkoord bereikt. De koepel en Van den Hogeband willen dan ook nog niet reageren. Het weer, het aantal buien neemt af. Vannacht daalt de temperatuur tot tussen de 8 en 2 graden. Plaatselijk is er kans op mist en vorst aan de grond... Morgen overdag op de meeste plaatsen droog. Het wordt een graad of 15. Woensdag en donderdag nog iets warmer. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Er zijn op dit moment geen meldingen van files.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 stuck in a van as far away as I possibly can. Stuck in a mood so far away that it couldn't be good. My back hurt and it rains. Screw England, screw the young and insane. We travel in vain, but the dreams are the same.